Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wie de komende dagen de weg op gaat moet uitkijken voor gladheid, waarschuwt Rijkswaterstaat. Vannacht wordt op veel plaatsen sneeuw verwacht, waardoor het zeer glad kan worden. In een groot deel van het land geldt vannacht code geel. Het KNMI meldt dat er in het midden en oosten van Nederland een sneeuwdek van enkele centimeters kan ontstaan. Rusland heeft de Verenigde Staten gevraagd om een olietanker op weg naar Venezuela niet meer te volgen. Volgens bronnen bij de New York Times is het een formeel verzoek van Rusland. De tanker maakt deel uit van de Russische schaduwvloot die sancties probeert te omzeilen. Het schip was vlak voor kerst al doelwit van een mislukte onderscheppingspoging in de Caribische Zee. Na de uitschakeling van het voetbalelftal van Gabon in de Afrika Cup heeft de regering ingegrepen. De minister van Sport meldde dat het nationale team is geschorst, dat de bondscoach is ontslagen en dat twee spelers uit de selectie worden gezet. Gabon verloor in de Afrika Cup alle drie de groepswedstrijden. De president verweet het team na twee nederlagen al gebrek aan patriotisch sentiment. Of de ingreep standhoudt is de vraag. De FIFA verbiedt politieke bemoeienis met het beleid van de voetbalbond en zou Gabon kunnen schorsen. Op het WK darts heeft Gian van Veen de laatste vier bereikt. De 23-jarige Nederlander was in de kwartfinales veel te sterk voor de nummer 2 van de wereld, Luke Humphries. Het werd 5-1. In de halve finale moet Van Veen de komende dag tegen de schot Gary Anderson. Door zijn zegen passeert Van Veen op de wereldranglijst Michael van Gerwen. Hij staat nu op plek 3 en is daarmee de beste Nederlandse dartspeler. Het weer. Op veel plaatsen buien en het waait flink. Langs de kust kans op zware windstoten. Landinwaarts kan bij winterse buien wat sneeuw blijven liggen. Minima tussen 0 en 4 graden. In het hele land kan het glad worden.